Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurman in Stamperschat in Brabant blijft langer vastzitten. Twee weken geleden schoot de man van 55 zijn buurman van 25 dood. Het zou gaan om een parkeerruzie tussen buren, maar daar zijn de nabestaanden niet zeker van, zegt verslaggever Simone Tukker. Zij vermoeden een racistisch motief en dat komt weer omdat in de uren en dagen eigenlijk na dat incident er allerlei berichten zijn opgedoken die die verdachte eh, op het internet heeft geplaatst met daarin allerlei beledigende, haatdragende teksten die gaan over de islam en over moslims. Nou ja, en dat alles bij elkaar heeft dus heel veel losgemaakt op het internet. De man werd op de stoep van zijn huis doodgeschoten. Binnen waren zijn vrouw en pasgeboren baby aanwezig. In België zijn zeven mensen opgepakt die een aanslag wilden plegen. Agenten vielen in meerdere steden in totaal 14 huizen binnen. De politie denkt dat ze bij een terroristische groep horen of daar geld aan gaven. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie had de groep nog geen specifiek doelwit op het oog. De gemeente Tessel komt binnenkort met aangescherpte regels voor hotels, campings en vakantiewoningen. Er komen steeds meer toeristen naar Tessel, maar die zorgen ook voor steeds meer overlast voor de eilandbewoners. De nieuwe regels moeten zorgen voor een betere balans tussen toerisme en leefbaarheid. Problemen bij bakfietsen van verschillende merken. RTL Nieuws ontdekte eerder al dat het frame van de fietsen van Baboe doormidden kon breken. En nu melden ze dat dit ook het geval is bij andere merken, zoals Vogue, Kangoo en bakfiets.nl. De vrouw van Robert had een Vogue-bakfiets die tijdens het rijden brak, vertelt hij tegen RTL. Mijn vrouw die had de kinderen uit school gehaald. hier zo kwam ze dus uh, aangefietst vanuit die straat, zo hier de bocht om. En toen ze hier die bocht uitkwam, toen brak die. Toen lag ze hier, lag ze gestrekt. Mijn vrouw heel de knie was bont en blauw, de scheen was bont en blauw. Eén dochtertje van mij eh, die had gelukkig niks. En de andere die had een bult op de hoofd zo groot als een tennisbal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat het verder onderzoeken. Het weer bewolkt, maar best warm bij een graad of 23. Vanavond en vannacht trekken er buien over, ook met kans op onweer. Morgen eerst regen, maar later droog en een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is file rijden op de A5 richting eh, de aansluiting met de A10. Vijf kilometer vanaf knop in de Raasdorp is je tijdsverlies ongeveer een kwartier. Kwartier vertraging op de A9, Diemen Alkmaar bij Alsmeer. 10 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost. En op de A10 zelf rijdt het langzaam de, vanuit het Watergaasmeer naar knop in het Koenplein op de binnenring van de A10 Zuid en de A10 West.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 Volgens de Belgische politie hadden ze nog geen specifiek doelwit. In het noorden van Brussel zijn vannacht twee jongens van 19 omgekomen... die op een bovenleidingpaal van het spoor waren geklommen. Een van de jongeren is geëlectrocuteerd, van de andere is de doodsoorzaak nog onduidelijk. Universal Music is op de beurs ruim een kwart van zijn waarde kwijtgeraakt. De kwartaalcijfers van het platenlabel vallen tegen... omdat inkomsten uit streamingdiensten als Spotify tegenvallen. Het weer, vanavond en vannacht buien, soms met onweer. Morgen trekken de buien in de loop van de dag weg... en dan wordt het 20 tot 24 graden. skin on skin. If you leave me now, telling me you failed somehow, better think it all over. Just as long as love's around, here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you that I am here for you tonight. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin, just a little getting close, just a little more affection. Cause I don't think it's the same. And there may come a time when you will forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love. Just a little bit more.